Het dreigingsniveau in België is verhoogd naar het op één na hoogste niveau. De Amerikaanse minister Kerry heeft vanochtend een gesprek met president Hollande over de terreurdreiging. Hollande wil proberen een internationale coalitie te smeden van de VS en Rusland in de strijd tegen islamitische staat. Minister Kerry kwam gisteravond onverwacht aan in Parijs. Hij wil zijn medeleven betuigen aan het Franse volk na de aanslagen van vrijdag. D66 stemt vandaag vrijwel zeker tegen het belastingplan van het kabinet. In het AD zegt D66-leider Pechtold dat het plan niet genoeg banen schept en niet groen genoeg is. Bij een nee van D66 wordt het voor het kabinet lastig om het plan door de Eerste Kamer te krijgen. Van de oppositiepartij heeft tot nu toe alleen het CDA gezegd voor te zijn. De Nederlandse journalist Rick Goverde is door de Marokkaanse autoriteiten het land uitgezet, maakte hij gisteravond zelf bekend via Twitter. Waarom hij is uitgezet is onbekend. Goverde was sinds oktober 2013 in Marokko en werkte onder andere voor het AD en BNR Nieuwsradio. In Marokko moeten journalisten een perskaart hebben, maar Goverde had die niet gekregen. Ierland heeft zich geplaatst voor het EK voetbal. In Dublin werd het 2-0 tegen Bosnië en dat was voldoende voor een EK-ticket. Beide doelpunten van Ierland werden gemaakt door Jonathan Walters. Voor Ierland is het de derde keer dat het meedoet aan een EK. Het weer, een gebied met regen, trekt over het land. In de loop van de ochtend wordt het droger en vanmiddag is het 12 tot 15 graden. Vanavond gaat het opnieuw regenen. Aan de kust kan tijdelijk een westerstorm staan en in het hele land komen zware windstoten voor. Dit was het...